Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Gisteren was het vooral op de foto en handjes schudden. Vandaag begint het echte werk. In de Tweede Kamer heeft het nieuwe kabinet vandaag zijn eerste debat. Volgens politiek verslaggever Roel Bosjes werd tot nu toe vooral de PVV aangevallen door de oppositie. Wilders wordt erop aangesproken waarom die ministers naar voren heeft geschoven... die in het verleden omstreden uitspraken hebben gedaan. Bijvoorbeeld het woord omvolking hebben gebruikt. Een woord dat voortkomt uit de complottheorie van de nazi's. Ja, Wilders zegt dat ze niet wisten dat dat van de nazi's kwam. En daar zijn de linkse oppositiepartijen het niet mee eens. En die zijn vandaag ook kritisch op Jesselgus van de VVD en omzicht van NSC... dat ze willen samenwerken met de PVV. Het debat gaat nog tot vanavond door en ook morgen wordt er gedebatteerd. Dan komt premier Schoof aan het woord. Hij beantwoordt alle vragen die vandaag gesteld zijn. Drie basisscholen in Rotterdam gaan morgen gewoon weer open. Vandaag bleven ze uit voorzorg dicht nadat iemand dreigde met een gewelddadige demonstratie. Daar was vanmiddag niks van te merken. En omdat er geen nieuwe dreiging is binnengekomen... kunnen de scholen volgens de politie weer veilig open. Agenten houden de omgeving wel extra in de gaten. Wie nog een groot scherm wil fixen om zaterdag de kwartfinale tussen Nederland en Turkije op te kijken, heeft pech. Alle bedrijven die de dingen verhuren zijn helemaal volgeboekt. Vooral festivals proberen last minute nog wat te fixen. En opvallend, de bedrijven hebben deze wedstrijd extra druk, want zowel Nederlandse als Turkse fans willen schermen. Op een middelbare school in Groningen is het zo vies dat leerlingen zeggen dat ze er letterlijk ziek van worden. Overal liggen etensresten en er krioelen ratten en muizen door de lokalen. Ja, het is gewoon echt heel vies. Eén keer toen we naar Gimbouden was, lag er een drol voor de meidenkleedkamer. Gewoon letterlijk een drol van iemand. Misselijk, hoofdpijn, buikpijn. Dit jaar 300 keer ziek geweest. En dat was eerder jaren niet zo. De rector is inmiddels opgestapt en de school heeft beloofd dat er beter schoongemaakt gaat worden. Het weer. In het midden en oosten nog volle buien. In de rest van het land wordt het langzaam droog en gaat zelfs de zon er even schijnen. Vanavond wel weer overal buien en het wordt zo'n 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Klop en berg is de vertraging 20 minuten. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein. Een kwartier vertraging door een ongeluk.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 We'll make this our plan to understand. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. VVD-leider Jesse weigert uitspraken van PVV-leider Wilders over de islam te veroordelen. Oppositieleider Timmermans vroeg haar zich van die uitspraken te distancieren. Maar Jesse zei dat zij daar niet voor verantwoordelijk is. In Deventer en omgeving zijn vier mannen opgepakt... die in verband worden gebracht met plannen voor een opstand van soevereinen. Ze werden betrapt bij een vuurwapendeal. De politie nam 15 vuurwapens in beslag. En op Wimbledon is tennisser Botik van de Zandschulp uitgeschakeld. Hij verloor in de tweede ronde van de Fransman Hugo Humbert. Het weer vaker droog en wat zon. Vanavond en vannacht weer buien. Morgen in de loop van de ochtend droog en geregeld zon. Veel wind ook morgen en het wordt een graad of 18.